vinden dat Van der Hoeven in het wilde weg op ondernemend Nederland schiet en alle ondernemers over één kam scheert. De ledenraad van de PvdA staat achter het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Veel leden waren er niet van overtuigd dat in het plan de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen, maar de partijtop kreeg toch de handen op elkaar. Het besluit van de ledenraad is niet bindend, maar wegen we de Kamerfractie wel zwaar mee. Dirk Scheringa doet in de Volkskrant een oproep voor het behoud van de collectie uit zijn museum voor realisme. Hij hoopt dat de collectie in zijn geheel behouden kan blijven en dat de stukken niet los van elkaar worden geveild. Vorige week liet ABN AMRO 1300 kunstwerken uit het museum weghalen. Ze dienen als onderpand voor de hypotheekschuld van DSB Beheer. Israël maakt het de Palestijnen op de westelijke jordaan bijna onmogelijk om aan water te komen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International... Israël zou meer dan 80% van het water uit een belangrijke bron naar zijn nederzettingen pompen. Verder zou het de Palestijnen onmogelijk worden gemaakt om nieuwe waterputten te slaan, omdat Israël daar de vergunningen voor moet afgeven. De veiling van de inboedel van de Entertainment Group heeft ruim 5 ton opgebracht. Bijna, bijna 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van het bedrijf. De opbrengst is lang niet genoeg om de schuldenlast van de Entertainment Group af te lossen.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 有吧。 That's why me them adore. on, if you want this loving, then give it.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 eyes and descended like flies. Put us back on the train. ZFM. ZFM. There's nothing van ZFM.